uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie heeft ingeslagen op betogers bij de Universiteit van Amsterdam. Tot zegt een verslaggever van het ANP die bij dat protest is. Zeker twee agenten zouden een wapenstok hebben gebruikt. Dat gebeurde toen demonstranten langs een politieblokkade probeerden te komen. Onze verslaggever Jeroen de Jager zag de menigte net ineens vertrekken. Ze zijn gelopen de hoek om richting Wieboudstraat en vervolgens richting Stadhuis. Daar zijn ze blijkbaar door de politie eh, gestopt. En eh, het schijnt dat de politie nu aan het inslaan is. Eh, ze uit, uit, elkaar wil drijven... omdat ze blijkbaar niet de richting dat, uh, dat stadhuis komen. En dan zitten we eigenlijk weer voor dezelfde situatie als gisteravond. Ja, want ook toen liep het uit de hand en liep het uit op geweld bij de UvA. 140 mensen werden toen opgepakt en vier van hen zitten nu nog vast. In Den Haag is een man van 25 opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie online jonge meisjes benaderd. Hij was actief op social media, zoals Snapchat of TikTok. En daar deed hij zich voor als, eh, als een meisje dat werkte bij een modellenbureau. En dan vroeg hij aan de slachtoffers van, ja, zou je model willen worden? En dan vroeg hij eerst om onschuldige foto's. En uiteindelijk is dat helaas eh, gestrand op dat, dat, hij, dat hij vroeg om naaktfoto's in te sturen of filmpjes waarop ze seksuele handelingen bij zichzelf verrichten in te sturen. Ja, er zijn 3000 foto's en filmpjes gevonden bij de man. Het OM denkt dat in totaal 18 meisjes het slachtoffer zijn geworden. En jonge Nederlandse ondernemers weten AI goed te gebruiken om geld te verdienen. Dat schrijft Quote. Dat tijdschrift komt ieder jaar met een lijst waar de 100 rijkste Nederlanders onder de 40 in staan. Zeven van die nieuwkomers hebben daarop kunstmatige intelligentie ingezet, vertelt mijn tech-collega Nando Kastelein. Het is niet zozeer dat deze ondernemers echt letterlijk geld verdienen aan AI, maar wat ze doen is AI slim inzetten als hulpmiddel om een product in de markt te zetten. En dat kan in allerlei verschillende sectoren zijn. Dus dat betekent niet zozeer dat het echt om een puur techbedrijf gaat... zoals de maken van JetGPT. Het kan om heel veel verschillende dingen gaan. En zo heeft een van hen bijvoorbeeld een tool ontwikkeld... om met behulp van AI bosbranden te voorspellen. Het weer dan nog. Vanavond blijft het overal droog en is er nog veel zon. Morgen opnieuw veel kans op zon. Dan wordt het wel iets bewolkter en ook ietsjes frisser bij een graad of 18.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 Warm aanbevolen. De openhartige, ongecompliceerde teksten worden tot leven gebracht door middel van vlekkeloze harmonieën. Die in en uit, de hele melodie, zijn verweven over een band die klinkt alsof hij net uit de jaren 50 is gekomen special, the love that is so true. When you have to leave them, it's the hardest thing you do. As nights keep is een ontspannen en feestklaar nummer waarbij de zang van het duo in warme harmonieën danst, te midden van wat viool, pedalsteel en luchtige gitaarlijnen. is het favoriete album van de maand. Overtuigde de voorganger van de Via Colorado in Nashville verzeilde Cowgirl als moeiteloos, de opvolger van On The Ranch is wederom sterk aan de country traditie gelinkt, maar klinkt nog straffer. Evenals op de voorganger is er ter afsluiting voor een enkele cover gekozen met de van Terry Allen afkomstige Amarillo Highway klassieker neemt Emily Nanny afscheid. Het is altijd spannend om nieuwe muziek uit te brengen. Maar als het een nieuw duet is met de enige echte Tania Tucker, is dat een extra tractatie. We hebben The Dark End of the Street opgenomen als duet op mijn nieuwe album. En ik vind het resultaat magisch. Aldus T. Graham Brown. the dark end of the street That's where dark overweeg het deuntje voor zowel Jennings als Nelson te pitchen, maar besloot het eerst zelf op te nemen. Zijn versie piekte begin 1976 op nummer 15 in de country charts. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Cause they'll never stay home and they're always alone. Even with someone they love. Cowboy ain't easy to love, and he's harder to hold. He'd rather give you a song than silver or gold. Budweiser buckles and soft faded wranglers, and each night begins a new day. If you can't understand him and he don't die young, he'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. your babies grow up to be cowboys. Cause they'll never stay home and they're always alone. Even with someone they love. A Cowboy loves smoky old pool rooms and clear mountain mornings. little warm puppies and children, and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometime won't know how to take him. He ain't wrong, he's just different, and his pride won't let him do things to make you think he's right. to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Neon Baby van Annie Bosco is sensueel en retro, met een moderne twist. Als vrouw is het leuk om over die dingen te zingen en te schrijven. Ik vond het geweldig om viool en steel in deze songs te laten horen. Toen ik als kind verliefd werd op country, ging het verder dan alleen tekst en melodie. Het was ook het geluid en het gevoel. say so long and leave right after this song I've been dancing around with you and all I wanna do is dance you back home Just step me through the kitchen to the bedroom with nothing on But the candle on the mantle and some vinyl playing Haggard and Jones boy, give me that cowboy hat and watch this cowgirl light up the room. No, nothing gets me buzzing like van de maand. I Don't Know Why You Don't Want Me kreeg veel lof. De eerste single van Rhythm and Romance bereikte nummer 1 in de country charts en won een Grammy. De act van de maand Roseanne Cash vertolkt deze song. Speciale gasten op het album zijn onder meer Sierra Farrell, Maggie Rose, Nicole Atkins en Max Abrams. Het eigen Fantastic Five lid van de band. The Mavericks met Here You Come Again. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Ondanks dat het maken van een schijfje tegenwoordig minder gebruikelijk is, heeft Change of Key ervoor gekozen om 10 eigen composities te bundelen op het album Paper Doors Into the Past. Old Blue Rusty Pickup is er een van. the bushes, overgrown by lots of weeds. Stands an old blue rusty pickup, broken glass and worn say. From now on, our love's for real. If there's old the rusty picker, could tell stories of the times. plasti pekaa. He noticed my first kisses as I sat on his tailgate. And in my head, diverse stijlen komen samen in de verrassende nieuwe single van de Venrijse singer-songwriter Ethan Huis. Desert Moon is de naam van de single. desert moon comes up, you are running out of luck. It gets dark and it gets rough when the desert moon comes up. All the stars up in the sky are a million reasons why. Never chase after a lie. Hold that desert moon inside. There's no serenity past the point of no return. sides have been turned. There are bridges that you only cross one time.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 pull that hunger deep. Paper Doors in the Past is de titelsong van het nieuwe album van Change of Key. underneath my queen size bed saves a life. time in pictures telling what I did and who I met. No Instagram for me, real snapshots are the best. Call me old fashioned, but I love my paper doors into the past. how time flies by much too fast. Turning those paper dolls, a journey through gone by years. Reliving precious moments, looking at my framed souvenirs. My first step's a new bike, and my prom so nicely dressed. What a joy to honor chasing that big success. Believing recognition was the only way to happiness. Those career hunting times make me forget I was blessed. As more images became new paper doors into the past. was het blokje Country uit eigen land. Made in Texas van Willie Nelson begint met een instrumentale inleiding. Zoals de titel suggereert, beschrijft dit lied niet alleen de nationale trots, maar ook de staatstrots van de eenzame sterrennatie. my daddy's old car. I was born beneath that old Lone Star. I hit the ground picking this old guitar. I was made in Texas, like Bob Will saw it on San Antonio Rolls. Dance hall rhythms all in my soul. Tell everybody everywhere I go that I was made in Texas. Lone Star Beer decent house and in Ernest Hub we trust. You can always tell a Texan, oh, but you can't tell him much. It's the biggest little place in the USA. Everybody knows I'm here to stay. It's home sweet home, and I'm proud to say that I was made in Texas. hats and the earnest tub we trust. You can always tell a Texan, oh, but you can't tell him much. It's the biggest little place in the USA. Everybody knows I'm here to stay. It's home sweet home, and I'm proud to say that I'm made in Texas. is het favoriete album van de maand. Emily Nanny komt opvallend dicht in de buurt bij Patsy Cline en Dolly Parton in hun beginjaren. Met opmerkelijke zoetgevoiced timbre bezingt ze de ups en downs van het leven. Get to know ya. Ik vertolk liedjes over liefde, hartbreken en drinken. Dingen die iedereen weet, verklaart Braxton Keys. Ik ben niet de enige persoon die liedjes over die dingen schrijft. Maar ik ben de enige persoon die het op mijn manier doet. She's simple, don't need much, but she's impossible. to read at the right place at the right time. I know exactly what she needs. She don't need a drink, ain't nothing I could say. Best be good and ready when Whitley starts to play. Under them busted boards spinning all night long and under them neons if the band plays the right song there's a real decent chance she'll be looking for a dance say, baby, don't let me go. She don't need pickup lines like every guy who's tried before. Just gotta take her hand and lead her out on that. ben Kees Moeland, een singer-songwriter uit Wiltshire in Groot-Brittannië. Ik ben opgegroeid met het luisteren naar country en het bleef bij me. Met Rolling Home maken we de overstap naar het tweede uur. it tonight and we'll believe it. Everything's gonna be alright. And love is for real, love is a lie, love is a game and no rules apply. Just know what you know, do what you can.